Burgemeester Van Gijzel had hem een gebiedsverbod voor heel Eindhoven... en voor onbepaalde tijd opgelegd, maar de rechtbank vindt dat buiten proporties. Van der Vee is veroordeeld voor ontucht met twee Turks-Nederlandse jongens. Van Gijzel is bang voor onrust omdat de familie zou zinnen op eerwraak. Informateur Opstelte denkt drie weken nodig te hebben voor de onderhandelingen over een nieuw kabinet. Hij moet een regeerakkoord tussen VVD en CDA sluiten en een gedoogakkoord tussen die twee met de PVV. Volgens Opstelte zal PVV-leider Wilders bij alle gesprekken aanwezig zijn. En mogelijk krijgt Wilders ook invloed op de personele invulling van het kabinet. De twintig historische schepen die sinds zondag vastlagen in de vaart in Assen zijn weer weggevaren. De tjalken, skutjes en sleepboten lagen in Assen voor een historisch evenement. Ze konden niet weg doordat een brug over de vaart niet meer omhoog wilde. Het brugdek is vanmiddag met een kraan opgetakeld, zodat de schepen alsnog konden vertrekken. Rusland legt de export van graan tijdelijk stil vanwege de aanhoudende hitte en droogte. De exportstop gaat over tien dagen in en duurt tot het eind van het jaar. Premier Poetin wil het graan voorlopig in eigen land houden om de prijs in het binnenland niet al te veel te laten stijgen en om een voorraad aan te leggen. In Pakistan zijn meer dan 4 miljoen mensen getroffen door de aanhoudende moessonregens en overstromingen. Dat meldt de VN. Pakistan kampt met de ergste overstromingen in 80 jaar. Inmiddels zijn 1500 mensen omgekomen, vooral in het bergachtige noordwesten van het land. Zeker 350.000 mensen zijn geëvacueerd. De verwachting is dat de hevige regen de komende dagen nog aanhoudt. Het weer wisselend bewolkt met enkele buien, in het zuidoosten mogelijk met onweer. Morgen droog en vrij zonnig bij 20 tot 24 graden.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 They took all the trees and put them in a tree museum. And they charged taxi took my girl away. Now don't it always seem to go that you don't know what you got till it's gone? To be in paradise, put up a parking lot.